Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Kenia zijn vijf verdachten opgepakt voor de aanslag op de Universiteit van Garissa. Dat meldt CNN op basis van de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken. Welke rol de vijf zouden hebben gespeeld is niet bekend. Eén man was al opgepakt. Hij is volgens de autoriteiten een van de aanvallers. De vier andere daders kwamen donderdag om het leven tijdens de aanslag. De strijders van islamitische terreurbeweging Al-Shabaab... hebben op de Keniaanse universiteit zeker 149 mensen gedood. In Den Haag zijn twee verdachten opgepakt in verband met de dood van iemand in het centrum. De politie vond het slachtoffer afgelopen avond zwaar gewond in een woning. Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Wat er in de woning in Den Haag is gebeurd is nog niet bekend. Het kabinet moet geen valse hoop wekken over vervolging van de MH17-daders, zegt advocaat Geert-Jan Knoops. Hij denkt namelijk niet dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het toestel worden veroordeeld. Minister van Justitie van der Steur zei dat verdachten hoe dan ook veroordeeld moeten worden, ook als ze niet in de rechtszaal verschijnen. Dat is volgens de minister belangrijk voor de nabestaanden. Maar volgens advocaat Knoops zijn er nog veel te veel obstakels om nu al te zeggen dat er een veroordeling komt. De kerncentrale in het Duitse Lingen, vlak over de grens bij Emmen, is gesloten vanwege een kleine lekkage. Gistermiddag werd een verhoogde luchtvochtigheid gemeten. Waardoor die is veroorzaakt wordt nog onderzocht. De politie in Rotterdam heeft een inbreker neergeschoten. Toen agenten de man na een inbraakmelding betrapten, reageerde hij zeer agressief. Daarop schoten de agent hem in zijn been. De inbreker is in het ziekenhuis behandeld. Het weer, de komende dag geregeld zon, het wordt 8 tot 10 graden. Tijdens de paasdagen blijft het zo goed als droog en wordt het maximaal 12 graden.